Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. De afgelopen week kwamen er bijna 40.000 nieuwe coronabesmettingen bij. Dat zijn er ruim 7500 meer dan een week eerder, meldt het RIVM. Al zijn er ook vaker wattenstaafjes diep de neus in gegaan. Toch vindt het RIVM de situatie zorgelijk. In ziekenhuizen ehm, is eh, eigenlijk het aantal nieuwe opnames is niet afgenomen eerder een beetje toegenomen ten opzichte van vorige week. En op de IC hetzelfde beeld, dus geen afname. En ehm, dat is wel zorgwekkend, dat hebben we vaker gezegd. Eh, dat, dat is een slecht teken. Tegelijkertijd zie je dat de R, eh, het reproductiegetal, ook nu boven de 1 eh, is. Mhm. Het besmettingsgetal staat nu op 1,06. Wat betekent dat 100 mensen samen 106 anderen besmetten. Jongeren van 18 tot 24 worden het vaakst positief getest. Maar ook bij kinderen tot 12 was er een flinke toename. Een vrouw van 22 in Amsterdam krijgt 100 uur werkstraf... omdat ze tijdens een antiracisme-protest twee jaar geleden in de hoofdstad riep... als je Terry dood wil schieten, zeg dan paf. Terry Baudet deed aangifte en ook in hoger beroep vindt de rechter... dat de vrouw een grens overging. Het Nederlands elftal wordt in maart voor het eerst gefloten door een vrouwelijke scheidsrechter. Het is dezelfde als die de finale van de WK-vrouwen met de Oranje Leeuwinnen floot. Stefanie Frappard, ze fluit al jarenlang op het hoogste niveau in Frankrijk en in de Champions League. Mensen die die weinig of helemaal niet zien... kunnen op sommige plekken toch zelfstandig stemmen, deze verkiezingen. In tientallen gemeenten zijn er hulpmiddelen. Zo ligt het stembiljet onder een speciale braillemal. En er ligt een koptelefoon klaar, zegt Anja. Daar heb je inderdaad de soundbox voor. Die, dit wordt gewoon voorgelezen. Uh, eh, op één staat die partij, op twee staat die partij. Partij 3, CDA. Partij 4, D66. En volgens als je de diepte in wil, kun je dus gewoon gaan luisteren welke kandidaat wil ik ook weer stemmen. Kandidaat 8, De Vries A, Aukje Vrouw Leeuwarden. Eén ding blijft wel lastig, zegt ze, al geldt het voor iedereen, het opvouwen van het stembiljet. Het weer. Op veel plaatsen valt wat regen. In het noordoosten blijft het waarschijnlijk droog. Het wordt een graad of 7. Ook morgen zijn er veel wolken en kan het even regenen. Het wordt opnieuw zo'n 7 graden. ZFM. Verkeersupdate.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 Edit. Four, three, two, one. it wants to approach me, throw me a line. But there's something inside you, grab your sense, who am I? I know exactly, cause it happens with all the guys. So you so what you gonna do?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 flowers in hand waiting for me every word in poetry won't call me by name only baby the more that you give the less that i need everyone says i look happy when it feels right we could be living.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 Veel Europese landen zijn tijdelijk gestopt met het vaccin vanwege die mogelijke bijwerking computerinbraak bij de gemeente Hof van Twente eind vorig jaar kwam door een te simpel wachtwoord. Dat blijkt uit veiligheidsonderzoek. De systeembeheerder had zijn eigen wachtwoord veranderd in Welkom 2020.